De twee partijen hebben vlak voor kerst aanvullende vragen gesteld en daardoor kon de wet niet op tijd door de Eerste Kamer worden behandeld. In de Tweede Kamer was het wetsvoorstel van PvdA-minister Dijsselbloem met grote meerderheid aangenomen. In de nieuwe wet staat dat dat bankiers nog maar een vijfde van hun jaarsalaris aan bonussen mogen krijgen. Syrische vluchtelingen hebben vanaf vandaag een visum nodig om buurland Libanon binnen te komen. Libanon hoopt hiermee de vluchtelingenstroom in te perken. In Libanon, dat 4 miljoen inwoners stelt, zitten meer dan een miljoen Syriërs die de burgeroorlog in hun land zijn ontvlucht. Tot nu toe konden Syriërs vrijwel ongehinderd de grens over. Nu moeten ze een verklaring afleggen over het doel van het bezoek en over de tijdsduur. Als het verzoek wordt ingewilligd, krijgt de vluchteling een visum voor bepaalde tijd. Het is niet duidelijk of de aangescherpte regels gevolgen hebben voor de vluchtelingen die al in Libanon zijn, maar die niet geregistreerd staan als vluchteling. Duikers kunnen vandaag weer zoeken naar wrakstukken van het neergestorte Air Asia-toestel in de Javazee. Het weer op de rampplek is beter dan de laatste dagen. Gisteren konden de duikers vanwege het slechte weer weinig zien onder water. Met sonar zijn eerder al vijf objecten op de zeebodem gelokaliseerd, maar het is niet zeker of het brokstukken van het toestel zijn. De reddingswerkers zijn vooral op zoek naar delen van de romp van het vliegtuig. Vermoed wordt dat daarin nog veel slachtoffers zitten. Het weer, de temperatuur ligt rond of net iets onder het vriespunt en er is kans op gladheid.